Belangrijke operaties gaan wel door. Bij levensbedreigende situaties kunnen patiënten ook gewoon naar het ziekenhuis. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Vitesse krijgt een nieuwe eigenaar. Het Amerikaanse bedrijf Common Group neemt de voetbalclub over. Vitesse zat lange tijd in onzekerheid omdat een Russische oligarch zijn aandelen van de club moest inleveren vanwege de oorlog in Oekraïne. Het contract met de nieuwe eigenaar is al ondertekend, maar de KNVB moet de deal nog wel goedkeuren. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij maandag op een mbo-school in Hilversum. Bij een vechtpartij trok een student een groot mes uit zijn achterzak... en stak daarmee een jongen van 16. Die raakte licht gewond. Een jongen van 18 is nu opgepakt. En een lange rechtszaak over deze Netflix-serie is eindelijk voorbij. Ja, de intro van The Queen, Queen's Gambit is dit. Hè? Een populaire schaakserie. Netflix staat nu zelf schaakmat. Want de streamingdienst moet zo'n 5 miljoen euro betalen aan oud-Sovjet-schaakster Nona Gaprindashvili. Lastige naam. De serie is grotendeels op haar gebaseerd en gaat over een vrouw die supersnel tot de top weet te komen van de mannelijke schaakwereld. Maar in de serie wordt onterecht beweerd dat Nona in het echt nooit tegen mannelijke schakers heeft gespeeld. Daarom had ze Netflix aangeklaagd en met succes dus. Het weer nat in het noorden, af en toe zon in de rest van het land. Vanmiddag ook weer nat in de rest van het land. Kans op onweer, zo'n 21 graden. Morgen opnieuw buien en dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat nog file tussen Breukelen en Apkoude 6 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Baila, baila. siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana, lo que yo siempre cantaré. siempre cantaré esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se male motores, cuando se sei in cuando se se quando cuando se se su vela, cuando se in motores, Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila esta ronda esta gitana, que siempre cantaré.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 dogs out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? the party was nice, the party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball. Hey, hey. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a boom shout out. Where the girls calling them K9. Hey! But they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Natacha. Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour Mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. not just anybody. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.